Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De partij van de doodgeschoten oud-premier Abe is de grootste bij verkiezingen in Japan. Volgens de exit polls krijgen de regeringspartijen met daarin de LDP van Abe zeker 69 van de 125 zetels. En het is voor het eerst dat de coalitie zoveel zetels heeft gekregen. Dat de LDP flink zou groeien werd door analisten al verwacht, zegt correspondent Anoma van der Veren. Eh, vooral mensen die dus twijfelden, een zwevende kiezers, die zijn dus mogelijk beïnvloed door de aanslag. En die gaan mogelijk dus nu op de LDP stemmen, juist daarom. En dat is geen kleine groep, dus dat kan best wel nog wat effect hebben op de uiteindelijke verkiezingsuitslag. En de officiële uitslag wordt morgen verwacht. 15 mensen zijn dood na een Russische raketaanval. In Oost-Oekraïne werd een flatgebouw geraakt en dat stortte vervolgens deels in. Tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. President Zelensky heeft het over een nieuwe terroristische aanslag door Rusland. Tot nu toe hebben negen kandidaten zich gemeld om Boris Johnson op te volgen als leider van de Britse conservatieve partij. Conservatieve parlementariërs mogen er nu over stemmen en de twee kandidaten die overblijven worden voorgedragen aan de 200.000 partijleden. Het meest voor de hand liggende moment is op het partijcongres in oktober, maar het kan ook zijn dat dat eerder gaat gebeuren. Een domper voor de oranje vrouwen, want Jackie Groene heeft corona. Voorlopig moet ze in isolatie en het is maar de vraag of ze woensdag bij de wedstrijd tegen Portugal kan zijn. Het is erg balen voor de Oranje Vrouwen, zegt commentator Rivka op het veld. Zij was wat mij betreft de absolute uitblinker gisteren. Ze speelde echt geweldig, een beetje zoals we haar eh, vijf jaar geleden ook op het EK hebben gezien. En dat maakt deze klap natuurlijk extra groot, want eh, wat mij betreft hebben we Jackie Groenhard <laughs> nodig om verder te komen in dit toernooi. Want gisteren vielen kiepster Sari van Venendaal en verdedigster Aniek Nouwen ook al weg vanwege blessures. Het weer, hier en daar laat de zon zich zien. Het is vandaag 19 tot 22 graden. Morgen ziet het er iets beter uit met flink wat zon en 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Het is wel wat drukker op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland. Daar heb je 10 minuten tijdverlies tussen Breesandijk en Den Oever...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 If it was ever hard to move. She turned the rain to a rainbow. When I was living in the blue. Why then if she's so perfect? perfect don't mean that it's working So what can I do When you're alegría y cosas buenas.